Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt waarschijnlijk een zomer vol overlast. Want veel mensen hebben ontzettend veel zin in feestjes... en lange dagen met muziek en een drankje in het park. Maandenlange binnenzitten moet eruit, denkt de voorzitter van het Veiligheidsberaad. En daar gaan we wel even last van hebben. Gisteravond was er weer een overleg. Daarin ging het ook over de volgende ronde versoepelingen. Daar horen we eind deze week meer over. Het kabinet zal sowieso vrijdag bij elkaar komen om te kijken van... hoe moet dat eh, verder? Kan het sneller of moet het anders of zo? En we hebben er eigenlijk alle vertrouwen in als je ziet hoe nu eh, de cijfers zich ontwikkelen... dat dat 30 juni dan ook eh, klaar is. Ja, want 30 juni dat is de datum die nu in het schema staat. Maar het kan zijn dat die zelfs nog wat naar voren wordt gehaald. Ruim 100 asielkinderen die al lang in ons land wonen... dreigen uitgezet te worden, zegt de krant Trouw. Sommigen zijn hier al dik 10 jaar en gaan hier ook naar school. Dat ze nu toch het land uit moeten zou komen... doordat het kabinet de regels streng handhaaft... terwijl het juist had beloofd om soepel te zijn. Marokko doet de grenzen vandaag na maanden weer open voor reizigers uit het buitenland hing al een tijdje in de lucht. Dus de afgelopen dagen schoten de prijzen de lucht in, zegt correspondent Samira Jadir. Dan hebben we het echt over bedragen van een boottocht bijvoorbeeld van 7000 euro en vliegtickets ehm, van 4000 euro. Dus dat was echt eh, een beetje gek. Daarom heeft de Marokkaanse overheid ingegrepen om de prijzen weer omlaag te krijgen. Reizigers uit sommige landen moeten officieel wel eerst in quarantaine als ze Marokko binnenkomen. Een grote brand vannacht in een leegstaand hotel in Wannerperveen, in de buurt van Giethoorn. Vuur begon rond half één. Toen de brandweer erbij kwam, sloegen de vlammen al uit het rieten dak. Deze verslaggever van RTV Oost ging kijken. Het lijkt erop dat er weinig meer te redden valt aan dat pand. Nog steeds slaan die vlammen hier uit het dak. Eh, de gevel die valt er nu zelfs bijna uit. Eh, en het lijkt erop dat dat pand als verloren kan worden beschouwd. Er waren minstens zeven mensen binnen, die konden allemaal op tijd naar buiten komen. Het weer in het noorden breekt al snel de zon door. In de rest van het land blijft het wat langer bewolkt, terwijl overal droog. 20 graden in het noorden tot 27 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan nog een paar files in de regio. Op de A10, de ring van Amsterdam, voor knooppunt in Meer moet je nog rekening houden met 10 minuten tijdverlies. Er ligt olie op de A4 bij knooppunt in Meer en daar is een rijstrook dicht. Verder gebeurde er een ongeluk eerder vanmiddag op de N201...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 Hmm. Appelle-moi Cataléa, mais à hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouquet est trop dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es cop, en vrai me parle pas.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 Chéri hmm. Chérie, coucou, fais-moi. Mm, mm. Je veux le bifton, pas de beau ma photo. fume moi pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mais à ah, T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Mm. Appelle-moi Catalina, mais à ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout début.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 Over een paar weken gaat de overheid op een landelijke actiedag met prikbussen de wijken in... om de vaccinatiebereidheid tegen corona te vergroten. In de bussen wordt voorlichting gegeven en mensen kunnen meteen een inenting krijgen. Als Nederland inderdaad al op 26 juni grotendeels van het slot gaat... dan kan Publiek op kleine tv-schermen prima naar EK-wedstrijden kijken. Dat vindt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. En we eten steeds meer Nederlandse aardbeien. Dankzij teelt in kassen en plastic tunnels nam de productie van het aantal Hollandse zomerkoninkjes toe... tot een recordhoeveelheid van 78 miljoen kilo vorig jaar. De export steeg nauwelijks, dus Nederlanders eten die extra aardbeien vooral zelf op. Het weer nog, eerst alleen in het noorden zon, later ook op andere plekken. Het wordt vandaag 20 tot 27 graden.